Gert Huub met het NOS Journaal. In Oslo heeft de rechtbank Anders Breivik toerekeningsvatbaar verklaard... en hem veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van 21 jaar. Die straf kan telkens worden verlengd... zolang hij als een gevaar voor de samenleving wordt beschouwd. De Noorse rechters kwamen unaniem tot een oordeel. Breivik is veroordeeld voor twee aanslagen in juli vorig jaar. In het regeringscentrum van Oslo liet hij een bom afgaan waarbij acht doden vielen. Breivik ging vervolgens in politieuniform naar het eiland Utoya... waar hij 69 mensen, vooral jongeren, doodschoot. Breivik heeft alles toegegeven, maar acht zich niet schuldig. Hij zei dat zijn daden vreed, maar noodzakelijk waren om de islamisering van Noorwegen te stoppen. Breivik zal zijn straf geïsoleerd uitzitten in een gevangenis buiten Oslo. Daar is speciaal voor hem een afdeling gebouwd. De veroordeelde heeft vooraf gezegd dat hij vanuit de gevangenis een netwerk wil opzetten van gelijkgestemden. Breivik had al aangekondigd dat hij niet in beroep gaat tegen het vonnis als die toerekeningsvatbaar wordt verklaard. Rijke schoolbesturen die geld hebben opgepot moeten hun reserves alsnog inzetten voor goed onderwijs. Dat staat in een brief van minister Van Bijsterveld aan de Tweede Kamer. In het basisonderwijs gaat het om 136 miljoen euro, in het voortgezet onderwijs om 46 miljoen. Met de schoolbesturen is afgesproken dat ze het geld alsnog gaan besteden aan verbetering van het onderwijs en inspectie zal daarop letten. Bouwbedrijf Volker Wessels schrapt dit jaar zo'n 300 van de 12.000 banen in Nederland. Het bedrijf heeft in Nederland veel last van de crisis in de bouw. Er zijn steeds minder woningbouwprojecten en voor de projecten die er nog wel zijn, wordt steeds minder geld uitgetrokken. Welke functies komen te vervallen kan het bedrijf nog niet zeggen en gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Het weer, eerst enkele buien, verder vrij zonnig en het wordt 20 tot 23 graden. Morgen vrij veel buien, vooral in het westen en noordwesten. Het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amsterdam de Amersfoort staat voor Muiden 2 kilometer file.